Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De brand in een grote afvaloven bij Rotterdam kan nog dagen duren. De brand brak gisterochtend uit. Even was het vuur onder controle, maar later leidden de vlammen weer op. Het gaat om het grootste afvalverwerkbedrijf van Nederland. Elke dag komen er honderden vrachtwagens met huisvuil langs. En het is nog even de vraag wat daarmee moet gebeuren, zegt verslaggever Henrik Willem Hofs. Nou, die vrachtwagens kunnen hier dus vandaag niet naartoe komen. Eh, en die moeten dus ergens anders heen. Dus er wordt nu gedacht aan een scenario om het afval misschien op te slaan. Of er wordt gekeken aan, naar andere afvalcentrales, of het daar misschien verbrand kan worden. Daar zijn ze dus achter de schermen heel hard mee bezig. De brand veroorzaakt dikke rookwolken die trekken richting Maasluis en Vlaardingen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 13 mensen gewond geraakt. Social media worden veel beelden gedeeld uit het stadje... waarop een grote brand te zien is. Met welke wapens de aanval is uitgevoerd is niet bekend. Ook waren er vannacht aanvallen in de zuidelijke stad Gerson. Hierbij kwam een vrouw om het leven. Een familie in het Limburgse Voerendaal krijgt een schadevergoeding voor het wisselen van een uitvaart. Het uitvaartbedrijf had twee kisten door elkaar gehaald. En dus nam de familie afscheid van iemand anders. De overledene, van wie ze eigenlijk afscheid moesten nemen, was zelfs al begraven. De medewerker die de fout maakte is ontslagen. Hoeveel geld de familie nu van het bedrijf krijgt, is niet bekend. En het is nog nooit eerder gebeurd. Een driedaags internationaal symposium vol wetenschappers. Met als onderwerp Taylor Swift. Ook wel een Swift-posium georganiseerd door de Universiteit van Melbourne. Want ja, de culturele en economische invloed van de zangeres op de maatschappij... Daar kun je wel een paar uur mee vullen, zegt ook deze Australische TikToker. Specifically, they're looking at her impact on gender, fandom, pop culture, literature, the economy and the music industry. So yeah, quite a bit to discuss. Het symposium valt samen met de Eras Tour van Taylor Swift in Australië. Die is in februari. Het weer vandaag bewolkt, vooral in het westen buien met kans op onweer en hagel. Vanmiddag ook in de rest van het land regen. Het is een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 found Any trace of a man for all seasons Loves them and leaves them alone So alone And you and I wouldn't have a clue Who's doing what, why, when and who Up a creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves them and leaves them alone Baby, it's so elementary For the man never near Stop your life with one stare See the film, you'll know how it goes But this ain't no fiction Just check the diction Quit pro quo A pro's pro hey, Fellas, don't be jealous When they made him, they broke the mold So charismatic, fell for prematurely shooting its load.